Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Abbas heeft namens de Palestijnen het lidmaatschap van de Verenigde Naties aangevraagd. Volgens hem zijn alle pogingen om met Israël vrede te sluiten tot nu toe op niets uitgelopen. Daarom is erkenning van de Palestijnse staat via deze weg een logische stap, zei Abbas in de algemene vergadering van de VN. Volgens de Israëlische premier Netanyahu kan er alleen een Palestijnse staat komen als er vrede is. Amerika, de EU, Rusland en de VN hebben voorgesteld dat Israël en de Palestijnen binnen een maand om de tafel gaan zitten en dat er over uiterlijk een jaar een akkoord is bereikt. De DigiD-fraude met toeslagen bij de Belastingdienst is iets meer dan een miljoen euro. Dat schrijft staatssecretaris Wekers aan de Tweede Kamer. Maandag werd bekend dat het enige tijd mogelijk was om met een willekeurige DigiD het rekeningnummer van iemand anders te wijzigen. In totaal is er vorig jaar en dit jaar geprobeerd om zo voor 4 miljoen euro te frauderen. Daarvan is bijna 3 miljoen voorkomen. Ongeveer 2700 mensen waren het slachtoffer. In de Brabantse plaats Zevenbergen heeft de politie vanavond een man in zijn been geschoten. Hij was de agenten met een mes te lijf gegaan. Kort daarvoor zou hij in een huis in Zevenbergen zijn oma en opa hebben neergestoken. Waarom hij dat deed is nog niet bekend. De oma en opa zijn niet levensgevaarlijk gewond. Ook een politiehond is door de verdachte neergestoken. Het Zuid-Koreaanse elektronica-concern Samsung wil dat alle iPhones en iPads in Nederland uit de handel worden gehaald. Het begint daarom maandag een kort geding in Den Haag. Samsung is verwikkeld in een patentenstrijd met Apple. Het Koreaanse bedrijf zegt dat het Amerikaanse concern zonder toestemming vier essentiële Samsung-vindingen in de iPhone en iPad gebruikt. Paus Benedictus heeft in de Duitse stad Erfurt een ontmoeting gehad met vijf slachtoffers van misbruik door priesters. De paus zei dat hij diep getroffen was door hun verhalen. Eerder op de dag droeg hij buiten de stad een mis op voor tienduizenden mensen. De paus brengt een vierdaags bezoek aan Duitsland. Het weer vannacht op veel plaatsen mist die tot in de ochtend blijft hangen. Later ook zon bij maxima van 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten.